Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël voert luchtaanvallen uit op de Gazastrook... op plekken waar Hamas-strijders samenkomen. Er zijn al meer dan 100.000 mensen hun huis uitgevlucht. Zij verstoppen zich bijvoorbeeld in scholen... Maar verder kunnen ze eigenlijk geen kant op, vertelt verslaggever Sander. Wil je de grens over naar buiten? Nou, aan de ene kant ligt de zee. Aan eh, het grootste deel van de andere kant, dat ligt Israël. Zou je daar al naar buiten mogen van Israël? De fysieke grensovergang die daar altijd voor gebruikt werd, Eres. Het is nog maar even de vraag of Israël die op dit moment wel in handen heeft. Ja, dat is toch eh, het lot van mensen in Gaza al, al die tijd al. Die kunnen geen kant op. Hamas wordt onder meer door de EU gezien als een Palestijnse terreurorganisatie. Israël zegt dat er nog steeds Hamas-strijders via Gaza het land inkomen... en daar vechten en mensen ontvoeren. Ook wordt Israël nog steeds bestookt met raketten. Het treinverkeer rond Bussum lag vanochtend een tijdje stil vanwege een explosie. Op station Bussum-Zuid was er iets ontploft bij een kiosk. Niemand raakte gewond, wel is er schade aan het pand. Wie erachter zit is nog onduidelijk. De keeper Andries Noppert is alsnog opgeroepen voor het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft hem nodig omdat Mark Vlekken ziek is. Ook Noah Lang heeft met een blessure afgezegd. Hij wordt vervangen door Feyenoorder Kelvin Stenks. Nederland speelt komende week tegen Frankrijk en Griekenland in de EK-kwalificatie. Er steeds meer kinderen krijgen hun zakgeld niet meer in de spaarpot... maar op de bankrekening gestort. Budgetorganisatie Nibud snapt het wel en vindt het goed dat kinderen al op jonge leeftijd leren... omgaan met de gevaren van digitaal geld. Ze hebben ook onderzocht hoeveel zakgeld er wordt overgemaakt. Dat varieert, maar ook dat hebben we opnieuw eh, berekend. En we zien dat, ze maar zeggen, vanaf zes jaar beginnen met een euro 20 tot 2,30 euro ongeveer. Tot een euro 5 per week als je 12 bent. Experts zeggen dat de hoogte niet eens zoveel uitmaakt... maar vooral het feit dat kinderen zakgeld krijgen. Dat zorgt ervoor dat ze een stuk beter met geld om kunnen gaan de rest van hun leven. En het weer nog veel grijs vandaag, maar wel bijna overal droog. En in het zuiden breekt de zon af en toe ook door. Het blijft warm voor de tijd van het jaar. 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is nog veel vertraging na een autobrand. Tussen de afrit Soest en Muiden 17 kilometer file met een uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. Verder lossen de dagelijkse files geleidelijk aan op. Op de A7 Den Oever richting Zaanstad tussen Wochnum en Purmerend Noord 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en Knopend 12 kilometer met 20 minuten extra reistijd.